het helpen van mensen van Montserrat. Eh, dat, uh, deden ze voor George Martin, die daar een studio had, de Air Studios. Eh, die had daar een studio dus en het eiland. Daar, was, daar had een natuurramp plaatsgevonden. En hij speelde daar samen met onder andere Paul McCartney, bekend van de Beatles. Oh, wist ik niet. Um, jo, echt? Ja, dat staat hier. Paul McCartney, bekend van de Beatles. Nooit geweten. Nee. Nooit geweten die daarin nee, dat is een nieuwtje hoor. Ja. Elton John, Eric Clapton, Mark Knopfler en Phil Collins. En hij deed daar het liedje Hey Jude. De overstap naar meer jazz georiënteerde muziek was niet helemaal eh, verrassend. Aangezien Sting in zijn jonge jaren met jazz en progressieve rockbands had eh, eh, gespeeld. Het resultaat was meer volwassen en afwisselend dan zijn opnames met de police. In 1986 kwam de police weer bij elkaar voor een reunie waaruit een nieuw eh, opgenomen versie van Don't Stand So Close To Me ontstond. Hierna bracht Sting het ambitieuze album Nothing Like The Sun uit in 1987. En wederom met hulp van Brentford Marsalis. En het album werd goed ontvangen en kort na het verschijnen ervan ging Sting zich inzetten voor Amnesty International. Ook zette hij zich in voor natuurbehoud. Hij stichtte hiertoe de eh, Rainforest Foundation... om aandacht te vragen voor, de Braziliaans, voor het Braziliaanse regenwoud. Bevlogen man, goed bezig en maakt ook nog eens een keer mooie muziek. Sting, oftewel Gordon Summers. Volgende nummer is van Muddy Waters. En dan weet ik lekker de titel niet. Haha, wat een gezelligheid. Hallo? I want to be loved. Ik moest ook even spieken. Oh, je moest ook even spieken? Ja. Oh. ja die, zeg je, die lettertjes zijn zo verrekte klein. I want to be loved. Nou, wie wil dat nou niet? Hier is Muddy Waters. I want to be loved. Really every little thing you do. I even cherish your hug. Your kiss is so sweet, honey, can't it be? But baby, I want to be loved. at all, late. I asked you to dance a little spin. You said, wait a minute, daddy, yeah, come my friend. I love the way you walk when you pass me by, even when you try to snub The touch of your hand, honey, drives me insane. But baby, I want to be loved. That's it. That's I Want To Be Loved was dat van eh, Muddy Waters eh, van het album Hard Again. Eh, we gaan lekker door met Queen. En die hebben we iets met vrouwen met dikke konten geloof ik. <coughs> ik kan dat onderschrijven. <laughs> Fat Bottom Girls. Hier is Queen. Oh. Oh. I've been singing Crusade was dat van uh, eh, Muddy Waters. En eh, goed bericht is dat alle systemen weer draaien. Het is allemaal weer opgelost. En straks heeft u dus ook gewoon weer vier, om vier uur weer gewoon de nieuws, het nieuws en de reclame. Allemaal weer voor elkaar. Na de stroomstoring van vanmorgen. Zijn we blij mee. Komt allemaal goed. dus ja. Goed, Sting dus en Children's Crusade. We gaan door met eh, Muddy Waters. En ik had u al verteld dat Hoochie Coochie Man just wanna, be in, eh, wanna make love to you. En I'm ready eh, hem commercieel succes brengen. Begeesterende cluboptredens vervestigen vergoed de naam en faam van Muddy. En enkel rival Howling Wolf komt in zijn buurt. De tweede helft van het decennium stagneert het succes. Little Walter en Jimmy Rogers verlaten de groep, maar eh, tel, eh, telkens geeft hij nieuw talent een kans om eh, zich binnen zijn band te ontplooien. Big Walter Horton, Jimmy Cotton, Luther Johnson, Buddy Guy, Fred Below, Bob Margolin, hè? Margolin moet ik zeggen, en Top Perkins zullen door de jaren heen zijn sound bestendigen. Manish Boy, Bo versie van Hoochie Coochie Boy. Uh, eh, 40 Days and 40 Nights en She is 19 Years Old groeien, uit, groeien met de tijd alsnog uit tot klassiekers. 1958 reist hij naar Groot-Brittannië, eh, waar hij het eh, Engelse publiek overdondert met zijn elektrische blues. Ook zijn optreden op het Newport Jazz Festival in, in 1960 eh, waar hij een eh, bloedstollende versie van God My Mojo of working brengt... zal het overwegend blanke publiek weten te overtuigen. In de vroege jaren 60 pakken de eh, Britse beatgroepen zijn sound op. Bands als The Rolling Stones, genoemd na zijn vroege hit The Pretty Things... en John Mayall's Bluesbreakers... vormen het doorgeefluik voor de blues voor een hele generatie blanke jongeren. Muddy Waters' invloed op de rock is niet te onderschatten. En eh, van hem gaan we nu het nummer draaien. Dat heet... Uh, hoe heet het ook weer? Nou, ik ben dat mooi kwijt. Dat dan toe. A Jealous Hearted Man. Oh, ja, ja. Goed. Jealous Hearted Man. Muddy Waters. is het. Dat is het. Dat is het. in 1976 speelt hij Manish Boy. En verschijnt hij in The Last Waltz. En dat is de filmische registratie van het afscheidsconcept van de band van Martin Scorsese. Vanaf 1978 neemt hij een viertal LP's op met Johnny Winter. Voor eh, dienst Blue Sky label. Samen met oude getrouwen als eh, James Cotton en Big Walter Horton blaast hij zijn oude hits nieuw leven in. Eh, op albums als Hard Again. Nou, dat hebben we dus vandaag eh, onder de hoede. En eh, King Bee. Dus het is echt een van zijn laatste albums die de man gemaakt heeft. 1983 overleed deze blueslegende op 70-jarige leeftijd aan een hartaanval in zijn slaap. Het gaat dus inderdaad over Muddy Waters. Shadows in the Rain, dat is het volgende liedje wat wij gaan draaien van Gordon Summers. En dan zegt u, Gert, wie is dat nou weer? Nou, dat is gewoon Sting. Want zo heet hij echt. Gordon Summers. Hij heeft nog een heleboel andere namen. Maar nou goed, we halen het op dit. Gordon Summers dus, eh, oftewel Sting. En ehm, van hem dus het nummer Shadows in the Rain. Wat is this in? Wait, wait. up in my clothes again this morning. I don't know exactly where. in the Rain was dat van het album eh, Dream of a Blue Turtle van, uh, van Sting album uit 1984. En ehm, zijn eerste solo album nadat de police ermee gestopt was. We gaan naar Queen. En ik heb nog eventjes voor u nagekeken dat Sheer Heart Attack waar we het eerder over hadden. Of dat nou de tweede of derde LP was. Nee, het was inderdaad de derde. De eerste LP van Queen heette gewoon Queen. De tweede heette Seven Seas of Rye. En eh, daarna kwam Sheer Heart Attack met natuurlijk de definitieve doorbraak voor de band. Eh, met het nummer Killer Queen. Queen was natuurlijk eh, vooral beroemd om zijn zeer complexe arrangementen. Vooral qua zang was het allemaal niet zo makkelijk. Er werd eh, behoorlijk in de studio gewerkt. Het is allemaal heel erg geproduceerd natuurlijk allemaal. Allemaal multitracks en zo. Want live konden ze dit soort, eh, vaak die stukken niet helemaal zo waarmaken zoals ze op de plaat stonden. Daarom speelden ze ze ook daar eh, niet zo vaak. Nummers als Somebody to Love en Killer Queen. En eh, met name ook de Bohemian Rhapsody. Er werd alleen het eerste en het laatste stukje van gespeeld. Het middenstuk dat werd altijd achterwege gelaten. Eh, omdat de techniek natuurlijk nog, toen nog niet zo ver was... dat je dat ook eh, met computers en zo kon laten meelopen. Nou, het volgende nummer is daar ook zo'n voorbeeld van. prachtig arrangement. Ik vind het een van de mooiste Queen nummers. Ik vind hem zelfs veel mooier dan de Bohemian Rhapsody. Ik vind het echt een schitterend stuk. Eh, van het album Queen Greatest Hits. Daar komt het vanaf. En het nummer dat heet Somebody to Love. just can't get no relief. Lord, somebody, somebody, ooh, somebody, somebody. Can anybody find me? Somebody to love. Yeah. I work. He works hard. Every day of my life be. You'll just keep losing and losing. I'm alright. He's alright. He's alright. Yeah, yeah. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Ja, wat ik uh, ooit nog eens een keer de, moeite heb, de moed heb genomen om, eh, om het helemaal uit te zoeken voor, eh, <laughs> voor mijn koor. Ben ik daar een paar dagen mee bezig geweest. om alles goed op, op het papier te krijgen. Want het is allemaal zeer complex. Queen dus. En Somebody to Love van het album Greatest Hits by Queen. We nou, door met, met Muddy Waters. Eh, <laughs> on, onverwacht is de volgorde veranderd. Ik weet niet meer hoe het zit, maar goed. Eh, ineens zomaar is de volgorde veranderd. Nou ja, dat eh, klopt. ja, ik kan al zo'n joh, maakt het uit. Ik bedoel, het We hadden het net een beetje door elkaar gehaald. Ja, nou ja, niemand, heeft het gemerkt. en, en alles loopt toch door elkaar vandaag in, dus wat maakt het allemaal uit. overigens, alle systemen draaien weer. Dat is wel heerlijk om dat te zien. En zometeen om vier uur heeft u dus gewoon weer normaal eh, het nieuws en de boodschappen. En de boodschappen en zo. Dat is er straks weer gewoon om vier uur. Dus alles draait weer. Daar zijn we blij mee. Goed. Ehm, wat zei ik nou? Oh ja, Muddy Waters. Een nummer dat ook eh, opgenomen is op een van de eerste platen van de Rolling Stones. Daar staat het ook op. En ehm, het heet I Can't Be Satisfied. Hier is Muddy Waters. again. Can Be Satisfied. En dat was eh, eh, Money uh, Waters, jawel. Eh, het album ehm, wat we nu op de draaitafel hebben liggen is The Dream of the Blue Turtle. Het, komt, het is in Amerika uitgekomen in 1985. En ehm, nou, ik zit hier dus even te kijken, maar niet alle informatie is helemaal juist. We gaan in ieder geval het, tweede nummer, het eerste nummer van kant 2 draaien. En um, dat heet We eh, Work The Black Seam of Siam. Ik weet niet precies hoe dat uit. Seam. Seam. Oh, seam. Oké. Okay. Work The Black Seam. Oh, is dat zo? Ja, een oh. seam dat is een zoom. Oh. Hmm. Nou, goed, als jij het zegt. Ja. Goed, ehm, daar komt hij dus. Van het album eh, The Dream of the Blue Turtle. Sting. En We Work The Black Seam. en eh, We Work the Black Seam. Ja, soms eh, <laughs> denk ik van, oh ja. Nou, oké. Eh, van het album The Dream of a Blue Turtle uit 1985. Prachtig liedje. Een hele aparte muziek ook van deze man. Maar goed, dat waren we al gewend. Helemaal goed. Sting dus. En ehm, we gaan door met, met Queen. ik had, noemde hem straks al even het tweede album van Queen... dat in Nederland eigenlijk nog helemaal niet zo bekend was. Ik had het tenminste nog nooit van gehoord. Eh, ik leerde ze pas kennen eigenlijk door, eh, door Killer Queen. En dan met name natuurlijk weer doordat... Uh, mijn grote voorbeeld Lex Harding... dat natuurlijk draaide bij Radio Veronica in de tijd. Want die was altijd wel de man die met dit soort platen... onder de aandacht wist te brengen. Ehm, het gaat over het nummer Seven Seas of Rye. En zo heette ook het tweede album van Queen. En dat gaan we nu beluisteren. The Seven Seas of Rye. Hier is Queen. Seas of Rise van het, uh, van het eh, tweede album van Queen. Uh, nogmaals, Nederland deed dat niet zoveel. Het is een album uit 74 en dat is een vruchtbaar jaar geweest. Want ze brachten in die, dat jaar twee LP's uit. Namelijk dit album Seven Seas of Rye en, en ook het album Sheer Art Attack. Met natuurlijk Killer Queen erop. Maar die heeft u al gehad. Die heeft u al gehoord. Jawel, zo is dat. even kijken. We gaan naar, ehm, naar Muddy Waters. En van hem draaien we een lied met een hele Uh, eh, leuke titel. The Blues had a baby and they named it rock and roll. It is Muddy Waters. chanson and named him rock and roll. allemaal eh, opnieuw opgenomen in eh, zo rond 1978 op een eh, label Blue Sky van, van Johnny Winter. En eigenlijk al zijn oude hits een beetje opgefrist en zo. Van Muddy Waters, het album heet Hard Again. En het nummer wat u net hoorde, dat heet The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll. Nou, prachtig mooi dus. We gaan eens even kijken jongens, ik denk dat dit zo'n beetje het laatste nummer gaat worden. Bijna. Eh, ik weet niet of er nog een Queen toekomen. Maar dat zullen we zien in, het, in de klok. We gaan eh, de, voorlopig even draaien. Dus in ieder geval van Sting. In ieder geval het laatste nummer van hem vandaag. En dat heet Moon Over Bourbon Street. Hier is Sting. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong for I know what I do must be wrong. Or oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. of New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way? I pray to God above. I must love what I destroy. Bourbon Street. Bourbon Street, beroemde straat in New Orleans. Natuurlijk, dat weet u. Dus een van de beroemde straten waar heel veel van die oude bluescafés uh, zitten. Eh, New Orleans dus, uh, Bourbon Street en daar de maan. Nou, prachtig mooi. Laatste nummer voor vandaag. Want dan hebben we het weer gehad voor vandaag. Ja, dan Tot, zit erop tot vier uur aan toe. En dan krijgt u gewoon weer het reguliere nieuws. alles gaat weer zoals het hoort te gaan. Queen, laatste track van dit album. En het zijn eigenlijk twee nummers, maar ze lopen meestal in elkaar over. Ja. Eh, we gaan er gauw naar luisteren. We Will Rock You en We Are The Champions. Nou, na dat voetbal van gisteravond zie ik dat niet gebeuren hoor. En nou, niet bepaald, nee. nee. Hier komen ze, Queen. bring it. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.